Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste vier Eindhovense railschoppers staan nu voor de rechter. Ze zouden stenen en fietsen naar de ME hebben gegooid... en anderen hebben opgejut om mee te doen. Het gebeurde twee weken geleden toen een demonstratie tegen de coronaregels in Eindhoven uitliep op rellen. Een van de verdachten is een jongen van net 18, vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. Die staat hier terecht voor het eh, omverduwen van die ProRail-auto voor het station. Dat weet je ook nog wel, die beelden. Dat zijn die auto, die, die auto lieten wiebelen en er tegenaan schopten en dat die toen omver ging. Het OM gaat gevangenisstraffen eisen, want het vindt een taakstraf niet genoeg. En ook zouden de verdachten als straf veel geld moeten betalen om de schade te vergoeden. Meer dan de helft van alle mensen die gewoon naar hun werk moeten... is bang om daar corona op te lopen. Ook gaat het op veel plekken niet goed met de coronaregels... blijkt uit een enquête van vakbond FNV. Gaat het over gebrek aan beschermingsmiddelen... soms zelfs geen handgel... maar ook veel te veel mensen op de werkvloer. Het gaat dan over winkels, supermarkten, fabrieken, distributiecentra. En ook doe het zelf winkels klagen. Bij hun afhaalloketten voor schroeven, kwasten en laminaat is het te druk... en zijn werknemers bang om besmet te raken. Er begint vandaag een campagne voor boeren. Op hun trekkers zit vaak GPS-apparatuur... waarmee boeren bijvoorbeeld heel nauwkeurig kunnen zaaien. Die apparaten zijn superveel geld waard en dat weten dieven ook. Al gauw denk je bij GPS-systemen aan bijvoorbeeld een tonton. Eh, nou, dat is echt geen tonton. Dat is echt apparatuur voor precisielandbouw. En dat vertegenwoordigt echt een hele hoge waarde. Daar kun je een mooie auto van rijden. Eén zo'n systeem kost al gauw 20.000 euro. Superzuur dus voor boeren zoals Joel. Bij hem werd best wat apparatuur gestolen. Hij was gewoon woest. Eh, je denkt zelf van je hebt het goed van elkaar, mij overkomt het niet. En toch overkomt hij je en dan was je gewoon eh, ja, machteloos. De bedoeling van de campagne is dat boeren hun spul registreren of beplakken met speciale stickers. Die kan je alleen met grof geweld verwijderen. Een dief zou dan zijn eigen gestolen apparatuur moeten verwoesten. Het weer, vandaag is het nog zacht en gaat tot 10 met in het noordwesten soms een bui. Morgennacht begint het met sneeuwen.